De Tsjechische Martina Sablikova won goud. Ze reed een baanrecord in 4 minuten, 2 seconden en 53 honderdste in de Richmond Olympic Oval. De Duitse Stephanie Beckert veroverde zilver. Brons ging naar de Canadese Christina Groves. Titelverdedigster Irene Wust, die op de Spelen in Turijn goud won, werd zevende. Renate Groenewold eindigde als tiende en Diane Valkenburg reed de elfde tijd. Gastland Canada heeft de eerste gouden medaille binnen. Alexander Bilodeau won met het freestyle skiën op de moguls. Hoewel dit de derde Olympische Spelen zijn in Canada... had nog niet eerder een Canadees in eigen land Olympisch goud gewonnen. Drie meisjes uit het Franse Grenoble hebben bekend dat ze een zwak begaafde buurman hebben gemarteld. De meisjes van 14, 15 en 17 jaar oud werden eerder deze week opgepakt. Ze zouden een buurman in zijn huis hebben mishandeld met een hamer en een mes... om van hem zijn pinpas en pincode los te krijgen. Ook brachten ze hun brandwonden toe. De buurman is opgenomen in het ziekenhuis. Twee van de drie Franse tienermeisjes waren bekenden van de politie. In Amerika is de oudste ter dood veroordeelde gevangene gestorven. Viva Leroy Nash was met 94 jaar de oudste gevangene in death row. Hij stierf een natuurlijke dood in de gevangenis van Florence in Arizona. Leroy Nash was in 1983 veroordeeld tot de doodstraf voor een moord op een winkelbediende. Die moord had hij gepleegd nadat hij uit een gevangenis in Utah was ontsnapt. Daar had hij twee keer levenslang gekregen voor een andere moord op een postbode. Daarvoor zat Leroy Nash al geregeld in de cel voor onder meer doodslag, overvallen en heling. Zijn executie werd nooit uitgevoerd omdat zijn advocaten steeds in beroep gingen. De laatste keer omdat hij seniel zou zijn. Het weer, enkele opklaringen en lichte tot matige vorst. Overdag meer bewolking en lokaal wat sneeuw. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt.